Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie de jihadisten, dat zegt minister Opstelten. De AIVD onderzoekt van iedere jihadganger die terugkeert hoe bedreigend die is voor de maatschappij. En het OM bekijkt of strafrechtelijke vervolging mogelijk is. De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten hebben de opzet voor de nieuwe missie in Afghanistan goedgekeurd. De huidige loopt eind dit jaar af en nu is duidelijk wat er daarna gaat gebeuren. De nieuwe missie, Resolute Support, gaat twee jaar duren en is bedoeld om Afghaanse politiemensen en militairen te trainen. Zo'n 12.000 NAVO-militairen worden ingezet. Nederland doet misschien ook mee. Het is zo goed als zeker dat de Turkse premier Erdogan zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Dat heeft de vicepremier gezegd. De AK-partij maakt haar kandidaat officieel op 1 juli bekend. De eerste ronde van de verkiezingen is op 10 augustus. Het is voor het eerst dat de Turkse president rechtstreeks wordt gekozen. In Los Angeles hebben duizenden fans Michael Jackson herdacht. De zanger overleed vijf jaar geleden op 25 juni 2009. De fans namen onder meer bloemen, kaartjes en ballonnen mee naar het mausoleum van de King of Pop. Ze legden in ruim 15.000 rode rozen neer bij zijn laatste rustplaats. Er waren geen familieleden van Michael Jackson bij de herdenking. Libiërs zijn massaal weggebleven bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Van de anderhalf miljoen geregistreerde kiezers kwamen er maar 400.000 opdagen, zeggen de autoriteiten. De verkiezingen werden gehouden na geruchten over een dreigende koep. De kiezers lijken geen vertrouwen in de politiek te hebben. Sinds de val van dictator Gaddafi in 2011 heerst er chaos in het land... en bevechten extremistische milities elkaar en de regering.